Bij alles wat je doet, bij alles wat je voelt of denkt of moet. Bij elke kleine stap, bij elke grote sprong, bij alles wat je hoopt of wat je juist ontloopt. Steeds als je faalt of slaagt, of juist als je de pijn haast niet verdraagt bij elke zucht, bij elke schaterlach of ingehouden sneeuw. ben weg, maar blijf altijd. Heb een deel van jou bevrijd tot in de eeuwigheid. Dit is een nieuw begin, dus zwelg niet in verdriet, verlies of rouw. Ik blijf een deel van jou. Ik zeg niets, blijf tegen me praten. Ik ben hier, heb jou nooit verlaten zie jou. Ben je bang voor wat er gaat komen? Zoek me in het hart van je dromen. Daar wacht ik, daar wacht ik. Steeds als je faalt of slaagt, of juist als je de pijn haast niet verdraagt. Bij elke zucht, bij elke schaterlach of ingehouden snik, vaak